Jelle Visser met het NOS-journaal. Leraren in het basisonderwijs hebben te veel verantwoordelijkheid... en komen niet meer toe aan lesgeven en het ontwikkelen van onderwijs. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De Raad pleit voor meer investeringen. Zo zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van onderwijsassistenten en vakleerkrachten... om de werkdruk en het lerarentekort te keren. Zo zou het ziekteverhuim hoog zijn en zitten veel leraren thuis met burn-out klachten. De privéadressen en telefoonnummers van mogelijk miljoenen Nederlanders... zijn in handen gevallen van criminelen. Ze zijn gestolen bij RDC, een ICT-bedrijf dat autogarages helpt... hun klanten automatisch te mailen als het tijd is voor de APK-keuring. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het zou gaan om gegevens van 7,3 miljoen personen... die op een populair hackersforum voor 35.000 dollar te koop worden aangeboden. Daarmee zou het een van de grootste Nederlandse datalekken ooit zijn. Het kan nog dagen tot weken duren voordat het schip bij het Suezkanaal is vlot getrokken. Dat zei Boskalis-topman Peter Berdowski in Nieuwzuur. Een team van Boskalis is onderweg om te helpen bij de berging. Het Suezkanaal in Egypte is sinds gisteren geblokkeerd... door het 400 meter lange containerschip Ever Given. Volgeladen met 20.000 containers. Aan beide kanten van het kanaal zijn inmiddels opstoppingen van containerschepen ontstaan. In verschillende landen zijn leden van de Chinese minderheid Oeigoeren aangevallen door hackers uit China. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Het zou gaan om Oeigoeren in China zelf, maar ook in onder andere Turkije, Australië en de VS. De Chinese hackers creëren nepaccounts en websites om toegang te krijgen tot computers en mobiele telefoons. Onder de 500 slachtoffers zijn Oeigoerse activisten, journalisten en dissidenten. Het weer, vanochtend klaart het op. Wel kan er lokaal wat mist ontstaan. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af. Lokaal valt er een bui. Het wordt vandaag tussen de 11 en 13 graden.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 Dat adviseert de Onderwijsraad. De privéadressen en telefoonnummers van mogelijk miljoenen Nederlanders zijn in handen gevallen van criminelen. Ze zijn gestolen bij een ICT-bedrijf dat autogarages helpt hun klanten automatisch te mailen als het tijd is voor de APK-keuring. En het kan dagen tot weken duren voordat het schip bij het Suezkanaal is vlotgetrokken. Een team van Boskalis is onderweg om te helpen. Het Suezkanaal in Egypte is sinds gisteren geblokkeerd door het containerschip. Het weer, vanochtend klaart het op. Later wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. VLM. are the fruit, adorning the legacy of every forgotten revolutionary, born in resilience, proud like a lion. Wat was het wel. about everything desert. Van hartzeer word je taai. Eén rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai.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 Die al jubelen door het dal, de lente brengt van overal. Een liedje en een andere melodietje en een ander berg een liedje. Al die en ze brengen overal. Liedje, en het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht door het dal.